luisteraartjes. Het is eh, eh, eh, zondagavond 30 juni 2013. En het is nu uh, 11 minuten over 8. Live vanuit Den Haag. Parkpop is bezig tot half 11 als het goed is. En er zijn er demonstraties in de Takjeplein in, in ja, En ja, twee, ja, vandaag is het... 30 juni 2013. Het is zondagavond en ik ben DJ En jullie... Ik hoop dat ik nog goed te horen ben. Oké, ja ik dacht even... Eh, oké. Ja, het is 30 juni 2013. Het is zondagavond. Het is uh, eh, 11 minuten over 8 geweest. En uh, goed, luisteraartjes. We gaan... jullie kunnen skypen. DJ liggend Jaap. Dan kan je gratis in de uitzending eh, komen. Gratis bellen. En eh, nou, dan kan je gezellig eh, meedoen, hè. Dus ja, oké. Nou, mijn Skype zat ondertussen al aan. Ja, dus we zien het allemaal wel, hè, wie er allemaal gaat bellen. Dus goed, we gaan uh, een leuk plaatsje opzoeken. En uh, goed, we gaan wat opzoeken. En uh, ja, My Girl wordt dat van eh, No Tanks. Ja, daar komt hij. Hey, daar komt hij. was eh, No Thanks met, eh, met My Girl. Ja, als vandaag uh, eindelijk is zomer weer. Hè? Nou ja, ik hoor dat het morgen ook wel aardig weer wordt. Tenminste qua temperatuur. En dan zeggen ze dat het gaat regenen. Nou, ik moet het toch nog eerst maar eens even zien. Je hebt best kans dat het morgen stralend strand weer wordt. Maar ja, goed, we zullen kijken. Ik bedoel, is, we moeten niet klagen. We hebben nu vandaag prachtig weer. En eh, ja, je hebt van die mensen die zeggen, ja, maar volgende week wordt het toch weer rot weer, weet je wel. En dan heb ik zoiets van, joh, zeik niet en geniet van de dag nu, weet je. nu mooi weer, nu moet je genieten. Wat er volgende week gebeurt, dat is niet aan de orde, klaar. Je moet nu genieten, want zo blijven mensen zeggen, het wordt toch weer rot weer. Zulke mensen zijn daarbij. Maar ja, goed, dan moeten ze lekker zelf weten. Ze verstieren zelf een mooie zomerdag. En ik heb zoiets van, ja, het is nu mooi weer en eh, genieten daar lekker van. En eh, wat volgende week eh, voor weer is, dat is later zorg. Dus daar kun je overal wel druk over maken. Goed, nou, we gaan weer verder naar het volgende nummer. Jullie kunnen skypen, live in de uitzending. En ja, ik ga eens even een leuke mix draaien. Oké, hier is DJ Kovic, de Collection Mix. En die is eronder getekend. in elkaar geflanst. Oké, hier komt hij. Ja, ja, dan moet hij wel komen. Ja, daar is hij dan. The last I driver in a deep that system Het is nu uh, eh, 9 uur geweest. We hebben nog een uurtje. Jullie kunnen skypen live eh, naar eurostarradio.nl En dan, eh, als je dan naar dj jaap dat is het Skype-adres. Als je daarnaar mailt of daarna Skype, dan kom je live in de uitzending. En ja, gezellig mensen. De muziek blijft gaan draaien. En ja, als er niemand belt, dan stoppen we om 10 uur. Want we draaien altijd tussen 8 eh, en 10. Maar eh, als het echt eh, heel druk gaat worden, ja, dan gaan we even tot 12 uur door. Hè? Dus oké, okay, Tot later. always guide me. I am a circle behind me, whose center is everywhere, whose circumference my enemies always is nowhere. Teach me. I encourage be within me, may light shine about me, may I, am a circle my highest, whose center is everywhere, whose circumference is nowhere. Ashe. Ashe. life, life, love, love, rhythm, rhythm, heart, heart, beats, beats, word, word. I am a circle whose center is everywhere, whose circumference is nowhere. I'm a rehabilitating African, Christian. In the midst of creating my world, I lost my rhythm. I am not your typical Afrocentric. I rely on um, half God, half human, trying hard to maintain this perfect union. I be popping bottles of my own spirits it intensifies my third eye to shine. Lips and I get swayed down. I Can't be defined by space, no time. Oh no, oh no. I get swayed down up in it. Sometimes it's just the bend, and other times it's to pay my rent. I've been known to make hasty decisions. Sometimes I backslide, get old, and I may get a little ignorant, but I'm trying to hide from you the real me. Some things I don't want you to know, or I don't want you to see, and I'm trying to do right. So please forgive me. But sometimes I ain't always. Don't you ever try to stop my shine. My words be my actions, actions be divine. Can't be defined by space, no time. Oh no, oh no barely moving as I savor the silence. Suspended in blessed seas, I make peace amidst violence. No motion, no sound. Potions begging my secrets. I be like, I just am for no goddamn reason. Y'all better think y'all for breathing. Size controlling the season. I'm the primary force of what you think you believe in. I be everything wrong and everything that's right. I occupy the front back and I switch from side to side like 16 switches on raggedy rides. A certain 1,908 intellectual insights. I am God having a human-like experience. I lured existence into existence. I be the one that chose the chosen one. Living 20 megatons of femininity. Repackaging wombs with divinity as Masai is to strength. Dogon to wisdom, Yoruba to intellect. You must pave the way to greatness in order to be great. Don't you ever try to stop the shine. My words be my actions, actions be divine. Can't be defined by space, no time. Oh no, oh no. My kundalini rises every morning to greet the sun. This is results upon realizing you are the one. Don't you ever try to stop the shine. My words be my actions, actions be divine. Mother says to daughter, daughter whispers to the sun. There is nothing new under the moon. Everything comes from the womb. River goddess ocean. In order to be a king, a queen must first crown you. Everything is circular, no matter how parallel or perpendicular. Yo, it all bends. If there is a beginning, there must be an end. Be patient. Heaven ain't that far away. No verse can ever be rehearsed. My best offense is defense. We all sway at different levels of consciousness patience. Heaven ain't that far away. Be patient, mama. Heaven ain't that far away. Don't you ever try to stop the shine. My words be my actions, actions be divine. Can't be defined by space, no time. Oh no, oh no sunshine. My words be my actions, actions be divine. If can't be defined by space, no time. Oh no, oh no. AFF Eco. But AFF of. Uh full of crap. voorjaarlijk luisteraartjes. dus een eh, opname. En die wordt de hele maandag 1 eh, juni. Want het is vandaag maandag 1 juni. Het programma is opgenomen vanaf 7 minuten voor 1 tot, tot ja, Oké, we zien wel hoe lang dit programma gaat duren. Dit is geen live uitzending, dit is een van tevoren opgenomen speciaal voor uitzending. Dus als je nu naar de radio luistert, is dit live opgenomen. En eh, niet eerder uitgezonden, dus eh, niet zo lang geleden. En eh, hoe lang dit programma gaat duren, dat, dat weten we nog niet. Dus we zullen zien, luisteraarsjes. Dus. Goed, nou. Ehm, hier is het dan dus, maandagavond 1 juli 2013. En ik ben DJ Jaap voor Eurostar Radio. En eh, ja, natuurlijk uh, eh, www.eurostarradio.nl. En als je vragen en suggesties hebt, dan kun je terecht bij Eurostar Radio live.nl. Goed, nou, we gaan weer verder met muziek. Oké. Dus het programma is bedoeld voor de maandag, de 1 juli. En het programma wordt de hele dag herhaald. En we gaan dit ook online zetten, want onze eh, zondagprogrammering is een beetje in de misgelopen. Er waren mensen op de chat, ja ik snap het wel, mooie weer, parkpop en andere activiteiten in het land, hè, strand en zo. Mensen gaan natuurlijk naar het strand. Dus nou ja, goed, wat jullie nu horen is van tevoren opgenomen vanaf 7 minuten voor 1. Het is nu 5 minuten voor 1 uh, eh, op maandagmorgen 1 juli 2013. Goed, ik ben DJ Jaap en je luistert naar Eurostar Radio. We zijn te beluisteren elke weekend, zaterdags en zondags met non-stop muziek. En zondagsavonds vanaf uh, eh, 8 uur tot 10 uur uh, een live belprogramma waar je ons kan skypen via het programma. En als er nou uh, heel veel mensen op zitten, dan gaan we zelfs door tot middernacht op de zondagavond. Oké, goed. En uh, nou jongens, eh, we gaan dus leuk muziekje draaien. Selversend. En ja, soms dus, ze hebben het eens over te veel informatie. Hè? Dat mensen gaan niet meer weten welke nieuwszenders ze moeten kijken, want er zijn er zoveel tegenwoordig. Dan heb ik zoiets van, nou ja, ik bekijk mijn vaste bron en af en toe nog eens bij een andere link. Dus eh, goed. Hier is uh, halve cent met too much information. was uh, eh, Ivar met Too Much Information. Oké luisteraars, dit is een live opname. En deze uitzending eh, <clears throat> dateert vanaf eh, ja, ruim nou, zeg maar 7 minuten voor 1 zijn we begonnen met de opname. Op zondagnacht, of zondagmorgen vroeg moet ik eigenlijk zeggen, van maandag 1 juli 2013. En ik ben DJ Jaap voor Eurostarradio.nl. Oké. Goed, eh, we gaan eens eh, kijken of we... Ja, dit is een live uitzending nu, want we zijn nu meteen begonnen met de uitzending. We moeten straks nog even melden via de Twitter en eh, via Facebook. Maar dat gaan we doen als we naar het volgende gaan luisteren, naar. Dat is een hele mooie mix. Een hele mooie mix van Sunset. Sunset uit Brabant. En zij heeft eh, diverse mooie mixen gemaakt. Ja, dan moet ik even kijken hoor. Ik zit een beetje te zoeken, wij ze kan niet vinden. <clears throat> oh jee, ja, muziek, oké. Okay. Oh, als ik nou gewoon gelijk zo Even kijken wat hij doet. Hmm, nee, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou. Ik vind het een beetje vreemd allemaal, maar oké. Ik zit een beetje zo te zoeken. En, eh... oké. We zullen kijken. Wat is dit allemaal, jongens? Het is echt niet leuk, weet Oké, okay, Love Storm van, uh, van Sine dan maar. Stay while by my side again. Wat een vreselijk nummer. Sorry mensen, die ga ik echt niet draaien. Wat een walgelijk nummer is dat. Little Wing? Ken je Little Wing? luisteraars, uh, <clears throat> we hebben een kwalijke muziekje eh, die uh, op een gegeven moment gestopt. Maar ik ben bezig met mijn... Oké, goed. Je gaat vooral het liedje luisteren. En ja, dat is een van... Jezus jongens, wat is dit allemaal. Oké, van Bijna Pallet. En dat nummer heet... Robots Wars. mensen, ja, jullie hebben heel wat gemist nu. Sorry, Sorry dat ik af en toe wegval. We kunnen beter maar kappen, jongens. <clears throat> ik, kunnen... ik kap ermee, jongens. Dit is te lang, weet je. Geen muziek op de achtergrond. Ik ga dit niet, niet uh, eh, opnemen. Nee, ik wil die op, eh, opname niet meer hebben.